uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Duizenden boeren uit het hele land protesteren vanmiddag in het dorp Stroe op de Veluwe... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het wordt mogelijk de grootste demonstratie van boeren ooit in Nederland. Rijkswaterstaat waarschuwt voor flinke verkeersoverlast. Op de A58 in Zeeland wilde een groep boeren vanmorgen de snelweg op... maar ze werden tegengehouden door de politie. De prijzen van koopwoningen stijgen nog steeds flink... maar volgens het CBS wel iets minder hard dan vorige maand. In mei waren koopwoningen 18,8% duurder dan een jaar eerder... terwijl in april de stijging nog bijna 20% was. Ook makelaars merken dat de markt aan het veranderen is. Er wordt minder vaak overboden en ze zien minder kijkers. Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben verklaard hoe ze door oud-president Trump onder druk zijn gezet... na zijn verkiezingsnederlaag. Dat deden ze op een hoorzitting over de kapitoolbestorming. Zo zette Trump in Georgia de belangrijkste verkiezingsfunctionaris onder druk... om 11.780 stemmen te vinden, zodat hij alsnog van Biden zou winnen. Toen dat onmogelijk bleek, volgden bedreigingen. Acteur Bill Cosby is door een jury in Californië schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een minderjarige in 1975. Het gaat om een civiele zaak die al acht jaar liep. Het slachtoffer zegt dat ze destijds als 16-jarige werd gedwongen tot seksuele handelingen door Cosby. Hij heeft altijd ontkend. De vrouw krijgt een schadevergoeding van een half miljoen dollar. Zo'n 180 Nederlandse vakantiegangers die met TUI op reis waren... hebben bijna vier dagen vastgezeten in Egypte. Ze kregen zaterdag te horen dat hun terugvlucht vanwege technische redenen niet kon vertrekken. Inmiddels zijn de reizigers weer terug in Nederland. De extra dagen hebben ze wel in een all-inclusive hotel door kunnen brengen. Het weer, veel zon vandaag. Het wordt 20 tot 23 graden op de Wadden... en 24 tot 28 graden in de rest van het land.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 Gesprekken met mezelf in deze poos De wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was me Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze pool zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.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 Het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets veranderd Oh, yeah, that's it, that's it, that's it liefde toe vond ik dit, dit en dit en dat en dat en baby. Hey mom, what your mama gonna say?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 Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? No one's en de regio.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 maar volgens het CBS wel iets minder hard dan vorige maand. In mei waren koopwoningen 18,8% duurder dan een jaar eerder terwijl in april de stijging nog bijna 20% was. Robin van O, een van de hoofdverdachten in de zaak rond de martelcontainers in Wouwse Plantage, is overleden. Hij leed al een tijd aan een agressieve vorm van kanker. In de martelcontainerzaak zijn inmiddels tien anderen tot zelfstraffen veroordeeld. Het weer, veel zon vandaag. Het wordt 20 tot 28 graden. New York City in a funky cheap hotel. should never tell them no I am pushing be that black and white Oreo I've been catching love off a bat, boy Running from your love, that's what this trap for Buying niggas bitches from the corner store, though Why you wanna do that? I don't even it I'm like LeBron James in the finals We 1400, just like a minor I'm yelling free beach with the signers 15 main hoes cause I'm undecided I'm kicking shit karate, ooh I'm serving bricks, somebody, ooh For the bitch, catch a Charlie, ooh Gucci flip flops and joggers, ooh.